Zes uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Radio 3FM-presentator Giel Belen heeft het record radiomaken gebroken. Belen is nu al ruim een week bezig met zijn wereldrecordpoging... ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van zijn ochtendprogramma. Giel Belen begon vorige week maandag en is nu 191 uur non-stop bezig met radiomaken. Hoe laat Belen vandaag stopt met presenteren is nog niet bekend. Dat ligt aan hoe hij zich voelt, zegt een woordvoerster. De Zwitserse bank Credit Suisse heeft een schikking getroffen met de Verenigde Staten voor ongeveer 2 miljard euro. Credit Suisse heeft bekend Amerikaanse burgers te hebben geholpen belasting te ontduiken. De VS heeft de jacht op belastingontduikers verhevigd. Vooral Zwitserse banken zijn daarbij doelwit. Onder druk van de Amerikaanse regering heeft Zwitserland het bankgeheim voor een deel opgeheven. Acht medewerkers van Credit Suisse zijn al aangeklaagd, omdat ze klanten hielpen bij het tillen van de belasting. Het lijkt erop dat de top van de Zwitserse Zwitserse bank wel kan aanblijven. De 30 ambtenaren in Mali die zaterdag werden ontvoerd zijn weer vrij. De ambtenaren waren door de Tuareg-rebellenbeweging ontvoerd... tijdens gevechten tussen de rebellen en het leger. Waarom ze zijn vrijgelaten is niet bekend. De gevechten waren op een paar honderd kilometer afstand van het kamp van de Nederlandse militairen in Mali... die daar zijn voor een VN-vredesmissie. In Goede Reden in Zuid-Holland woedt een grote brand in een hotel. Veertien hotelgasten zijn geëvacueerd, net als ongeveer twintig omwonenden. Het vuur brak gisteravond rond half twaalf uit in hotel Koningspleisterplaats. Brandweereenheden uit de hele regio zijn ingezet. Uit voorzorg zijn ook naastgelegen panden ontruimd. Het weer nog, overdag flinke periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden. Het wordt 24 tot 28 graden. Later op de dag meer bewolking met kans op een stevige onweersbui. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A2 dicht, Amsterdam naar Utrecht, tussen Breukelen en Maarsen.